Kees Groot met het NOS-journaal. In Schotland is het openbare leven grotendeels lamgelegd door een zware storm. Honderden scholen bleven dicht en de Schotten wordt geadviseerd binnen te, te blijven. Tal van bruggen en wegen zijn voor het verkeer afgesloten. Door de storm zijn elektriciteitsmasten geknakt, waardoor 30.000 mensen zonder stroom zitten. Er zijn in Schotland windstoten gemeten van 260 km per uur. Ook voor de Noord-Engelse kust bij Hull veroorzaakte de storm problemen. De veerboot uit Rotterdam kon met 300 passagiers aan boord niet afmeren. Het slechte weer is ook al onze kant opgekomen. In Nederland is het vanavond en vannacht stormachtig, vooral langs de kust. Op de campus van de Amerikaanse Virginia Tech Universiteit zijn twee mensen doodgeschoten, onder wie een politieagent. De schutter zou door de politie zijn aangehouden bij een verkeerscontrole, waarna hij op een agent schoot. Het tweede slachtoffer werd op een parkeerplaats van de universiteit gevonden. De schutter zou nog voortvluchtig zijn. Op de campus is groot alarm geslagen. Iedereen moet binnen blijven en deuren op slot doen. In 2007 schoot een student op de Virginia Tech campus in Blacksburg 32 mensen dood, waarna hij zelfmoord pleegde. De dode zeerollen komen in 2013 naar Nederland. Enkele delen zullen te zien zijn op een grote tentoonstelling van het Drents Museum. Er is drie jaar met Israël onderhandeld om de teksten naar Nederland te krijgen, vertelt directeur van Maarseveen vanavond in Nieuwsuur. De rollen zijn zo'n 2000 jaar oud. Ze bevatten fragmenten van de Hebreeuwse Bijbel en worden gezien als een van de grootste archeologische vondsten van de 20e eeuw. Ze werden tussen 1947 en 1956 ontdekt in grotten bij de Dode Zee. Het weer, stormachtige wind, op de Wadden mogelijk enige tijd westerstorm. In de nacht klaart het op, morgen in de ochtend nog wat zon in het zuiden, maar verder veel buien en veel wind. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal.